uur. Femke Woldhuis met het NOS Journaal komen. Er zijn twee vluchten uitgevoerd met telkens twee vliegtuigen. Er zijn door de Nederlanders nog geen wapens ingezet, zegt het ministerie van Defensie. Een Belgische F-16 heeft wel een bom afgeworpen. Twee Belgische straaljagers waren bezig aan een verkenningsvlucht toen er werd gevraagd om luchtsteun, omdat terroristen Iraakse veiligheidstroepen aanvielen. Het doelwit, een jeep en enkele strijders werden met een GPS-geleide bom onmiddellijk geneutraliseerd, zegt het ministerie van Defensie. Het is de eerste keer dat de Belgen een bombardement uitvoeren in de strijd tegen IS. Een terreurgroep in Egypte heeft een video online gezet waarin drie mannen worden onthoofd en een vierde wordt doodgeschoten. Volgens de groep Ansar Bait al-Makdis gaat het om spionnen van Israël. De terreurgroep beschuldigt de nieuwe Egyptische regering van generaal Sisi van samenwerking met Israël en onthoofde eerder ook al tegenstanders. De man die gisteren in Dordrecht werd opgenomen omdat hij mogelijk ebola had, blijft voorlopig in isolatie. Hoewel uit een test vandaag bleek dat de patiënt malaria had en waarschijnlijk geen ebola, wil het ziekenhuis geen risico nemen. De man had hoge koorts en was onlangs in Sierra Leone geweest waar ebola heerst. Het ziekenhuis wil een tweede test afwachten om er zeker van te zijn dat de man het virus niet heeft. De afgelopen weken werden zeker 15 patiënten in Nederland onderzocht op ebola. Dat bleek telkens loos alarm. De Franse Formule 1-coureur Jules Bianchi ademt weer zelf. De rijder van Marussia vloog bij de Grand Prix van Japan uit de bocht en crashte tegen een takelwagen. En daarbij liep hij ernstig hoofdletsel op. Inmiddels is hij geopereerd en ligt hij niet meer aan de kunstmatige beademing. Maar hoe kritiek zijn situatie precies is, is niet bekend. Het weer hier en daar een bui. Vanavond in het noordoosten kans op mist en het wordt 8 graden.